Vorige week overleden naar schatting in totaal 4100 mensen. Ongeveer 950 meer dan gebruikelijk. De meeste daarvan, zo'n 600, waren ouder dan 80. Het CBS weet nog niet zeker waardoor de oversterfte komt. Maar het ligt voor de hand dat corona een belangrijke rol speelt. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gratie verleend aan oud-president Park Geun-hye. Zij zit in de gevangenis voor grootschalige corruptie. Park werd in 2017 afgezet na massale demonstraties. Haar werd verweten dat ze een vertrouweling die geen deel uitmaakte van de regering te veel invloed liet uitoefenen. En ook zou het duo hebben samengespannen om miljoenen euro's los te krijgen bij grote bedrijven. Na de afzetting van Park volgde een veroordeling wegens corruptie en ambtsmisbruik. Wanneer Park nu daadwerkelijk vrij wordt gelaten is nog onduidelijk. In Gelderop en Den Bosch zijn gisteravond twee woningen zwaar beschadigd geraakt... nadat er vuurwerk naar binnen was gegooid. De twee explosies vonden min of meer gelijktijdig plaats... maar staan volgens de politie los van elkaar en raakte niemand gewond. Drie academische ziekenhuizen zijn het niet eens met het besluit van demissionair minister De Jonge... om hun afdeling kinderhartchirurgie te sluiten... Volgens de minister is concentratie in de academische ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht beter voor de kwaliteit van de zorg. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de jongen dat hij de ziekenhuizen vergeefs had gevraagd zelf met een plan te komen. De drie ziekenhuizen in Leiden, Amsterdam en Groningen beraden zich nu op verdere stappen. Het weer bewolkt met af en toe regen. Het wordt vandaag maximaal 9 graden. In de loop van de middag en avond draait de wind en stroomt koude lucht het land in. Eerste kerstdag zijn er grote verschillen. In de zuidelijke helft van het land valt regen en mogelijk ook sneeuw. In het noorden schijnt de zon en vriest het de hele dag. De oostenwind waait matig en maakt het extra koud.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 Shake up the happiness. la la la la. <laughs> it's Christmas time, yeah. Oh. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone live.